Levi van Eck met het NOS-journaal. Door hevige bosbranden is één persoon om het leven gekomen. Het vuur verspreidt zich snel door de hoge temperaturen en de harde wind. In twee regio's is de noodtoestand uitgeroepen. In totaal zijn in het westen van de Verenigde Staten bijna 40 bosbranden uitgebroken. Tot nu toe is in de regio zo'n 1,17 miljoen hectare afgebrand. Dat is nu al meer dan het jaargemiddelde van de afgelopen 10 jaar. De Mexicaanse president López Obrador wil over drie jaar geen brandstof meer importeren uit het buitenland. Om dat voor elkaar te krijgen wil hij de Mexicaanse oliesector drastisch aanpakken en de raffinage verbeteren. Mexico importeert nu honderdduizenden vaten benzine en diesel per dag, vooral uit de VS. Sinds 2013, toen de Mexicaanse oliewinning werd geliberaliseerd, wint Mexico zelf veel minder ruwe olie. In België is een juwelier opgepakt voor doodslag omdat hij een overvaller doodschoot. De juwelier uit Oostakker opende het vuur op twee overvallers... toen die er met hun buit vandoor gingen op een bromfiets. De man die achterop zat werd geraakt en viel van de brommer. De bestuurder reed vervolgens door. Hij is nog niet opgepakt. Hoeveel er is buitgemaakt is niet bekend. De redding van een groep Thaise voetballers uit een grot kan vandaag waarschijnlijk beginnen. De eerste vier jongens kunnen dan door duikers naar buiten geleid worden... Dat zegt een Belgische duiker die bij de operatie betrokken is in Nieuwzuur. De vier zijn volgens artsen sterk genoeg voor de lange tocht door het water naar de uitgang. Intussen is het in het gebied in Thailand weer gaan regenen. Als de grot verder onderloopt wordt de redding van de twaalf jongens en hun trainer flink bemoeilijkt. Het weer dan nog, de minima liggen vannacht rond de 13 graden. Landinwaarts kan er lokaal een mistbank ontstaan. Overdag schijnt de zon volop en wordt het 22 tot 27 graden.